mooiste voor mij. Dat is mijn Roosmarie. De mooiste naam die heeft zij, want zij heet Roosmarie. Het was gedaan met mijn rust, zodra ze mij had gekust. Zo is mijn Roosmarie. alleen. Ik dacht met één, toen ik haar even zag, wat zijn haar ogen blauw, wat is ze blond. Ik wist ook niet, tot aan die eerste dag, dat zoiets hemels ook op aarde stond. De allermooiste voor mij die heeft zij, want zij heet Roosmarie. Het was gedaan met mijn rust, zodra ze mij is apart. Mijn kleine Roosmarie, geen ander meisje heb ik zo gekend. Zij stal mijn hart, mijn kleine Roosmarie. Ik hou van haar en van haar temperament. De allermooiste voor mij, dat is mijn Roosmarie. De mooiste naam die heeft zij want zij heet Roosmarie. Het was gedaan met mijn rust, zodra ze mij had gekust